uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Heeft worden vier raketten afgevuurd op het Amerikaanse eiland Guam. Dat heeft het leger van Noord-Korea bekendgemaakt. De projectielen zullen zeker 30 kilometer van het eiland in het water belanden. De bekendmaking is een nieuwe stap in de escalatie van de oorlogstaal tussen de twee landen. President Trump sprak dinsdag nog veel over het kernwapenprogramma van Noord-Korea... dat daarna dreigde met een totale oorlog... Toen werd al gesproken van een aanval op Guam. De gouverneur van Guam verzekerde de eilandbewoners gisteren dat ze geen gevaar lopen. Bij een schietpartij in het Groningse dorp Beerta is een aantal mensen gewond geraakt. Vijf verdachten zijn aangehouden. Schoten werden gelost in een huis bij een ruzie. De politie zegt dat de aanleiding vermoedelijk in de relationele sfeer ligt. Meteen na het incident werden drie verdachten aangehouden, van wie er twee gewond waren. Twee betrokkenen die in een auto op de vlucht waren geslagen werden even later opgepakt. Werknemers in Nederland wonen gemiddeld ruim 22 kilometer van hun werk. Vieren op de tien werken in hun eigen gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over woon-werkafstanden. Vooral in grensgemeenten en moeilijk bereikbare gebieden als de Waddeneilanden... werkt een groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. Ook in grote steden komt werken en wonen veel voor. Maar in bijna twee derde van de gemeente moet zo'n 70% van de werknemers naar een andere gemeente om te werken. Twee Duitse bergbeklimmers zijn omgekomen in de Franse Alpen. Ze wilden maandag de 4250 meter hoge Mont Blanc du Tacul beklimmen. Toen ze dinsdagavond nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Waarschijnlijk zijn de twee Duitse bergbeklimmers verrast door een storm. Hun lichamen werden gisteren door reddingswerkers gevonden. Het weer vrijwel overal droog met opklaringen en minima rond 9 graden. Overdag vooral in het zuidoosten kans op buien. De midden en noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 20.